Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lichamen van de twee militairen die vorige week omkwamen door een ongeluk met een mortier in Mali... komen rond deze tijd aan in Nederland. Het vliegtuig landt op de luchthaven van Eindhoven. Voor de twee omgekomen militairen werd voor vertrek uit de hoofdstad Bamako... door de VN-missie een herdenkingsceremonie gehouden. Een tweede ceremonie staat voor zometeen gepland op het vliegveld van Eindhoven. De marechaussee is naar Mali gereisd om daar te onderzoeken... wat er precies met, de, met een mortier is misgegaan. President Kier van Zuid-Soedan heeft een staakt het vuren afgekondigd. Hij heeft zijn leger opgedragen de wapens neer te leggen. De afgelopen dagen is er hevig gevochten tussen militairen van Kier en die van zijn rivaal vicepresident Machar. Er zouden een paar honderd doden zijn. De situatie zou inmiddels weer zijn gekalmeerd. Volgens Kier zullen dat militairen van Machar, die zich hebben overgegeven, worden beschermd. VN-topman Ban Ki-moon heeft bij de Veiligheidsraad erop aangedrongen een wapenembargo tegen Zuid-Soedan in te stellen. De Britse premier Cameron treedt woensdag af. Hij heeft aangekondigd dat zijn opvolger Theresa May woensdagavond premier zal zijn. Volgens Cameron heeft May grote steun onder de conservatieve parlementsleden. Het is terecht dat haar tegenkandidaat Andrea Leadsom zich vandaag heeft teruggetrokken, zei Cameron. Woensdag dient de Britse premier zijn ontslag in bij koningin Elisabeth. Bernie Sanders gaat morgen naar een campagnebijeenkomst van Hillary Clinton. Amerikaanse media verwachten dat Sanders daar officieel zijn steun zal uitspreken voor Clinton. Zij neemt het bij de presidentsverkiezingen in november op tegen de republikeinse kandidaat Donald Trump. Eind juli kiezen de gedelegeerden de democratische presidentskandidaat op een partijconventie in Philadelphia. Clinton heeft een ruime meerderheid van de gedelegeerden achter zich. Het weer nog vanavond op veel plaatsen droog. Alleen aan de kust nog een bui. Morgen wat zon, stapelwolken en buien met kans op onweer.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 God bless the West and Texas, yes you know I'll miss you so. but it's goodbye Colorado. Boys, I'm eerste uur open ik met drie bekende namen uit Canada. Mogelijk zijn de volgende namen iets minder bekend. Toch zijn ook deze acts regelmatig terug te vinden in de Canadese hitlijsten. Als eerste hoorde je Corp Lund met Goodbye Colorado. Het merendeel van de songs schrijft hij zelf. Vervolgens gaan we luisteren naar een betrekkelijk nieuwe naam. Jess Moskaluke. Ze heeft het over goedkope wijn en sigaretten Cheap Wine and Cigarettes. My Last Broken Heart is van de populaire Dean Brody. Yeah, you see. bij de tweede uur van Crossroads. Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand en de rubriek De Sterren van Toen. Natuurlijk ook aandacht voor de cover van de week, Alberta Bound. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. De critici worstelen met de vraag of deze plaat vol covers nu moet worden gezien als een leuk tussendoortje of als een volwaardig album van een zangeres die inmiddels wel degelijk serieus genomen moet worden. Cindy Lauper zal de geschiedenisboeken ingaan als ethisch ster. Maar dit uitstapje richting de country mag er wat mij betreft best zijn. En ook haar uitvoering van Willie Nelson's Nightlife, waarbij ook Willie zijn opwachting maakt. When the evening sun goes down, you will find me hanging the good life, but it's my life. And many people, just like me, dreaming of old used to be. And the nightlife ain't no good life, but it's my to the blues they're playing. Now listen to what the blues are saying. dreams. And the nightlife ain't no good just another scene from a world of broken dreams. And the nightlife ain't a good life, but it's my life. And the nightlife ain't a good life, but it's my only the Radio Knows is terug te vinden op George Canyon's nieuwe album I Got This. on this hill, we see the lights of the city. I pick up every station for a hundred miles around. Bouncing off of the stars to the local radio tower, WLOV 103. love on you till we're hot as a stove. Turn up the volume, lay back and let go. Ain't no such thing as getting too de cover van deze week. Gordon Lightfoot's song Alberta Bound heeft dankzij de Good Brothers in Europa meer bekendheid gekregen. Vandaar dat ik deze als cover van de week heb gekozen. Oh, the prairie lights are burning bright, the Chinook wind is moving in. Tomorrow night I'll be Alberta bound. And though I've done the best I could, my luck ain't been so good. Tomorrow night I'll be Alberta bound. No one I met can ever forget a Rocky Mountain sunset. It's a pleasure just to be Alberta bound. Well, I long to see my next of kin to know what kind of shape they're in. Tomorrow night I'll be Alberta bound. Alberta bound, Alberta bound. It's good to be It's good to be there for a while. And if you got the money, you can find yourself a honey with a written guarantee to make you smile. But it's snowing in the city, and those streets are brown and gritty, and they say there's pretty girls all over town. But they never seem to find me, and the one I left behind me is the reason that I'll be Alberta De 35e Europese tournee van South Mountain staat voor de deur en heeft als titel Kicking and Swinging meegekregen. Dat vanwege hun nieuwe album. Somebody put a quarter in the jukebox. Real Country Somebody put a quarter in the jukebox. Somebody play that certain hurting song. That one about forever, that one about no never, that one about the good love that's gone wrong. I tell our friends I'm doing fine without you. I tell our friends I never Cause all I ever play is that same old song. So somebody put a quarter in the jukebox. Somebody play that certain hurting song. That Somebody put a quarter in the jukebox.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 Oh, got my baby right beside me, with her hand in my hand, and my mind is in a moment. My toes in the sand, and there's nothing gonna rain on my parade. I mean, listen close, you can hear that ocean say, Hey. your world It's easy to get caught up by this day to day whirlwind. Hey, well, it's out of our control. So just relax and let your worries go. Just lay back and let your worries go. Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. In 1986 ging ik voor het eerst naar Canada en ik heb heel wat artiesten zien komen en gaan. Begin jaren 90 waren daar plots de Blue Shadows met zang die enorm aan de Everly Brothers deed denken. When Will This Heartache End is daar een perfect voorbeeld van. Farmer's Daughter kwam, zag en overwon, maar verdween ook weer van het toneel. Dusty Springfield's Son of a Preacher Man weten ze dus op voortreffelijke wijze voor het voetlicht te brengen. Jim Cuddy is een van de Blue Rodeo zangers. Hij staat Cassandra Vesic terzijde in het prachtige Fortune Smile on Me. wekelijks op dit station. Crossroads, Kees Daan. to prove een groep die al jarenlang meedraait in Canada. In Europa hebben ze het nooit weten te maken, hoewel ze hier wel verschillende keren geweest zijn. De Rodney Crowell-compositie Till I Gain Control Again weten ze op vertreffelijke wijze neer te zetten. Just like the sun know I Ontario kreeg The Good Family onlangs een award uitgereikt dankzij het album The Good Family Album. Het merendeel van de leden heeft de achternaam Good en die kennen we weer van de Good Brothers. Toen ze de award kregen hebben ze zich misschien wel even in het Paradise gewaand. to pay. heeft een passend einde voor dit overwegend Canadees programma. Als je het leuk hebt gevonden mag je van me houden en anders ga je me verlaten. Love me or leave me. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag. Some days we're as good as it gets. Some days all the pieces fit. Sometimes there's a fire in your kiss. Some days your name's from goodbye, and you get that look in your eye when you just want a reason to quit.